een Klomp met het NOS-journaal. Alaska. De Amerikaanse overheid gaf toestemming, maar stelde wel als voorwaarde dat het oliebedrijf een nooduitrusting aan boord heeft. Op die manier zijn ze beter voorbereid op eventuele lekkages. Het gebied bij Alaska is belangrijk voor Shell, omdat er waarschijnlijk veel olie in de bodem zit. Franse boeren hebben afgelopen avond de autoroute du Soleil ten noorden van Lyon geblokkeerd. Ze hebben hooi en autobanden op de snelweg gegooid en met tractoren op- en afritten geblokkeerd. Vannacht willen de boeren ook de oostelijke snelweg en die ten zuiden van Lyon blokkeren. Veel boeren zeggen dat ze het hoofd niet boven water kunnen houden. Het vakantieverkeer richting de Middellandse Zee zal van de acties veel hinder ondervinden. In Slowakije en Zwitserland zijn twee kinderen omgekomen omdat ze in een snikhete auto vastzaten. In Slowakije zou een vader zijn kind van twee naar de kinderopvang brengen, maar dat vergat hij. Het meisje zat urenlang stil in een auto die in de volle zon stond. Ook in Zwitserland is een vijfjarig meisje in de auto achtergelaten door haar moeder, terwijl het buiten 30 graden was. Waarom is niet duidelijk. Beide kinderen konden niet meer worden gered door hulpverleners. De 21-jarige Dylan Roof, die vorige maand negen kerkgangers doodschoot in Charleston, wordt vervolgd voor 33 delicten. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. Roof wordt onder meer beschuldigd van negenvoudige moord, verboden wapenbezit en hate crimes. De Amerikaanse justitie gaat ervan uit dat Roof handelde uit haat tegen zwarte Amerikanen. Dan nog het weer. Een zwakke storing trekt over het noordwesten en noorden van het land. Daar kan wat lichte regen vallen. Morgen overdag schijnt overal de zon geregeld en blijft het zo goed als droog.